Uur. Annette Schut met het NOS Journaal. In het Rentse Borger zijn zeven amateurvoetballers gewond geraakt... nadat ze uit een open bus waren gevallen. Ze werden met hun team door het dorp gereden... omdat ze met SV Borger kampioen waren geworden. Volgens RTV Drenthe vielen ze uit de bus nadat de reling afbrak. Vijf spelers moesten naar het ziekenhuis. Geen van hen is in levensgevaar, zegt de politie. Een patent waarop Ronald Plasterk het alleenrecht heeft geclaimd... wordt naar verwachting binnenkort in de VS toegekend. Dan kunnen fouten die bij de aanvraag zijn gemaakt ook daar aan het licht komen... zegt een octrooispecialist tegen NRC. Volgens hem kan het patent op de kankertherapie daarmee ongeldig en waardeloos worden... wat tot claims tegen Plasterk kan leiden. NRC schreef eerder dat Plasterk na zijn ministerschap flink verdiende aan patenten... terwijl hij niet de enige uitvinder was... Plasterk zei dat dat volgens afspraak gebeurde. De kwestie ligt gevoelig omdat Plasterk genoemd wordt als kandidaat-premier. De Oekraïense bokser Oleksandr Usyk heeft de tweekamp om de wereldtitel in het zwaargewicht gewonnen van de Brit Tyson Fury. Na twaalf ronden werd de Oekraïner door twee van de drie juryleden aangewezen als de winnaar. Door de zegen is Usyk nu in het bezit van alle wereldtitels in het zwaargewicht. Dat is voor het eerst in 24 jaar. Voor Fury was het de eerste nederlaag na 34 overwinningen en één gevecht dat onbeslist eindigde. ADO Den Haag is door naar de halve finales van de play-offs voor een plek in de eredivisie. Ze speelden thuis gelijk tegen de Graafschap nadat ze er dinsdag in Doetinchem met de winst vandoor waren gegaan. ADO stuit woensdag op de nummer 16 van de eredivisie.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 Hell, oh, hell. Oh. And we're praying, we're praying, we're praying, we're praying. Every day, every day, every day, every day. And we're praying, we're praying, we're praying, we're praying. Still we're Now follow me, Rose, Whether Weather is her seven.